uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In de binnenstad van Den Haag is de politie met veel mensen aanwezig... in afwachting van mogelijke nieuwe boerenprotesten. De wegen naar het Binnenhof zijn met vrachtwagens van Defensie afgesloten. Boeren willen rond het middaguur opnieuw actie voeren op het Malieveld in Den Haag. Maar volgens een woordvoerder van burgemeester Van Zanen... is er geen demonstratie aangemeld. De boeren protesteerden gisteravond ook al. Ze zijn het niet eens met de kabinetsplannen om eiwitrijk koeienvoer te verbieden. Om half vier vannacht stemde de Tweede Kamer in met een motie om het voorstel nog eens te laten doorrekenen. Maar minister Schouten zei dat ze niet weet of dat gaat lukken. Kermisexploitanten protesteren op het Mediapark in Hilversum tegen de coronamaatregelen. Dit weekend gaan de eerste kermissen weer van start. Maar volgens de actievoerders zijn de problemen nog niet voorbij. Ze zeggen dat de coronaregels onduidelijk zijn en hebben er last van dat ze per plaats verschillen. Ook willen ze meer financiële steun. Opnieuw is het coronavirus vastgesteld bij een Nertse bedrijf. De dieren op de fokkerij in het Noord-Brabantse Landhorst worden geruimd. Het is de 18e Nertse houderij waar het virus is geconstateerd. Op een aantal bedrijven zijn mensen via Nertse besmet geraakt. Het kabinet werkt aan een regeling waarmee Nertse fokkers hun bedrijf vrijwillig kunnen beëindigen. Tijdens de coronacrisis zijn meer scholieren geslaagd voor hun examens dan vorig jaar. Op sommige scholen ligt het slagingspercentage ruim 10% hoger, meldt NOS Stories. Dit jaar gingen de centrale examens niet door. De kandidaten kregen een diploma op basis van hun resultaten bij de schoolexamens. De toetsen die al eerder in het jaar zijn afgenomen. Wie nog niet was geslaagd kon een resultaatverbeteringstoets doen. Een soort herexamen. Minister Slop wil nog niet reageren op de cijfers. Hij wacht op de officiële slagingscijfers die na de zomer bekend worden gemaakt. Het weer vanochtend bewolkt met af en toe een opklaring en een enkele bui.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 pour les siècles des siècles. say never let me down. No, no. That's why when the sun's up, I'm staying. Still laying in your bed, saying. Ooh, ooh. get to know you better. Kinda hope we're here forever. There's nobody on these streets.